Dat werd verteld op de persconferentie. Uit het opsporingsonderzoek tot nu toe blijkt dat deze verdachte alleen heeft gehandeld. We weten ook van deze verdachte dat hij eerder op de zorgboerderij Trotardi heeft verbleven. Vanochtend was er een schietpartij op een zorgboerderij in Alblasserdam. Daarbij kwamen een meisje van 16 en een vrouw van 34 om het leven. Twee anderen raakten gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En ook in Alblasserdam, in hetzelfde dorp, was vannacht een scooterongeluk. Bij dat ongeluk zijn twee jongeren overleden. Een vrouw van 19 overleed ter plekke. Een vrouw van 18 is later vandaag overleden. De automobilist is opgepakt. Hij had geen drugs of alcohol gebruikt. Vanaf dit moment is het verboden om op de Wal in Amsterdam bier, wijn of sterke drank te verkopen. Op de Wallen is het weer net zo druk als voor corona. Buurbewoners zijn daar helemaal klaar mee. Toeristen zorgen voor rotzooi, flink wat herrie en vechtpartijen. En een openluchtzwembad in Zwolle is lek. Al meer dan een week stroomt er iedere dag 30.000 liter water weg. En al die tijd kon het lek niet gevonden worden. Tot nu, met speciale apparatuur werd het gat gevonden. We zijn heel erg blij dat we het lek gevonden hebben. Want eh, we wisten het echt niet meer op een gegeven moment. Dus toen ze vanmorgen dit eh, eh, aanhaalden, nou, waren we eigenlijk best wel een beetje blij. Ja. ja, waarschijnlijk wordt het dit weekend allemaal gerepareerd. Het weer, het is een heerlijke zonnige dag. Morgen vroeg wel wat regen, in de middag dan weer zonnig en tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je nog steeds vertraging op de A4 en de A44... Op de A44 Den Haag-Amsterdam tussen Kaagdorp en Knopenburgerveen 3 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door het ongeluk op de A4 Den Haag-Amsterdam. Bij Hoofddorp Zuid is de hoofdrijbaan dicht. Verkeer kan er alleen maar via de parallelbaan langs. Tussen Rudolf en de Schipholtunnel staat 8 kilometer met meer dan een uur vertraging.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 Bracht de stroming haar mee, haar mee. Dat ze op maan leek Schok toen ze me aankeek En zei ga mee, ga mee Wat zou jij doen als je mee mag Met je fantasie, yeah. En ze zo lang om je heen danst Dat je dubbel ziet Ik heb gedroomd van onze energie gezien Was ik al verliefd, want ik heb op je gewacht Ik laat je niet meer los, want zo had niemand me fout.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 bang, bang. You fall to the ground, bang, So take a moment, savor the moment, and realize how much I care. And one by one, I load up my silver gun. The time's come to get it done. So, baby, let's have some fun. Bang, bang, a light going on. Bang, bang, you fall to the ground. Bang, Light going on. Bang, bang. You fall to the ground. Bang, bang. You are the one, but now I'm the one holding the gun. Bang, bang. Remember when we fell in love? You told me lots of crazy stuff. You promised you were never gonna leave. And everything you said came true, cause I will always be with you. You're chilling out of minus 10 degrees inside my deep freeze.